en werd gisteren gearresteerd. Bij de brand in Hellevoetsluis kwamen twee weken geleden... een man en een vrouw van 84 om het leven. Het is overigens nog niet zeker dat het om brandstichting ging. De oorzaak van die brand is nog niet vastgesteld. Familieleden van zes bemanningsleden van de MH17 spannen een proces aan. De nabestaanden willen een schadevergoeding van Malaysia Airlines. De luchtvaartmaatschappij had het vliegtuig volgens hen nooit over het conflictgebied in Oost-Oekraïne mogen laten vliegen. Anderhalve week geleden diende een Australische advocatenkantoor een claim in bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat gebeurde namens nabestaanden uit Australië, Maleisië en Nieuw-Zeeland. Zij eisen miljoenen schadevergoeding van Rusland en president Poetin... die zij verantwoordelijk achten voor het neerhalen van het toestel. Nederlandse nabestaanden hebben nog geen proces voor schadevergoeding aangespannen. Mensen die de uiterwaarden gebruiken van de Maas en de Rijn... moeten rekening houden met een ontruiming. De vele regen leidt tot hoge waterstanden. De kans bestaat dat de lager gelegen gebieden onder water komen te staan. In deze tijd van het jaar worden de uiterwaarden geregeld gebruikt... voor het stallen van vee, maar ook voor campings en festivals. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand in de Rijn bij Lobit vanochtend uitkomt op 12 meter boven NAP. Veel gemeenten hebben hun e-mailbeveiliging niet op orde. Criminelen kunnen zonder problemen phishingmails, spam en virussen sturen, blijkt uit een steekproef van Binnenlands Bestuur. De beveiliging wordt gênant slecht genoemd. Grote gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn uiterst gevoelig voor e-mails van oplichters. Als bewijs verstuurde middellands Bestuur een nepmail uit naam van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Abu Taleb. Het mailtje werd voor echt aangezien. Het weer. Vanochtend wisselend bewolkt en vaak droog. Maar vanmiddag met name in de oostelijke helft kans op een regen of Het wordt zo'n 22 graden. De komende dagen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB.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 Walk the days with no one near. And I return as chained and bound. with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. get out of control. Baby, the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive.